7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen pleit voor een vast eigen risico voor een groot aantal eenvoudige ingrepen. Voorzitter Van Rooij schrijft in het Nederlands Dagblad dat het eigen risico een stuk eenvoudiger kan. Ze stelt voor om bij een simpele behandeling 150 euro van het vaste eigen risico van de zorgverzekering af te trekken. Dat voorkomt dat patiënten snel door hun eigen risico heen zijn als ze een hoge rekening krijgen. Het gaat goed met de verkoop van personenauto's en motorfietsen. De omzet van de autobranche was in het tweede kwartaal van dit jaar 5% hoger dan een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging kwam vooral voor rekening van leasebedrijven en bedrijven die de auto's zakelijk inzetten. De omzet bij motorverkopers steeg zelfs met 8%. Alleen de handel in auto-onderdelen deed het minder, met een omzetdaling van 4%. In Venezuela is een Colombiaanse tv-zender van de kabel gehaald. Volgens president Maduro verspreidt de zender, net als andere buitenlandse media, valse informatie ter voorbereiding van een Amerikaanse invasie. Eerder al werd in Venezuela de doorgifte van andere buitenlandse tv-zenders verboden en kregen kritische binnenlandse tv-zenders geen vergunning meer. Zeker 16 medewerkers van de Amerikaanse ambassade op Cuba hebben onverklaarbare gezondheidsproblemen gekregen. Sommigen werden plotseling doof of ze kregen last van evenwichtstoornissen, hoofdpijn en misselijkheid. Amerikaanse media zeiden dat de symptomen het gevolg waren van een akoestische aanval met een soort geluidskanon. Maar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn daar geen aanwijzingen voor gevonden. Het weer, geregeld zon en temperaturen tussen 22 en 25 graden.